De rechtszitting begon gisteravond om 9 uur. Bij de rechtbank hadden zich honderden DSB-medewerkers verzameld... om directeur Scheringa een hart onder de riem te steken. Kort voor 11 uur werd de zaak geschorst. Scheringa zei daarna dat hij nog altijd hoopt op een doorstart van de bank. De belangrijkste graadmeter op de effectenbeurs van New York, de Dow Jones-index... is voor het eerst in een jaar boven de 10.000 punten gesloten. Dat kwam onder meer door goede cijfers van chipfabrikant Intel en de bank JP Morgan Chase... De Dow Jones-index van 30 toonaangevende fondsen sloot 1,5% hoger. JP Morgan Chase is de eerste grote Amerikaanse bank die met kwartaalcijfers kwam. De bank maakte de hoogste winst bekend sinds de hypotheekmarkt in 2007 instortte. Ook Intel deed het boven verwachting goed. En de positieve stemming werd aangewakkerd doordat bleek dat de Amerikaanse detailhandel het in september veel beter deed dan was verwacht. Binnen de eenheidsregering van Zimbabwe dreigen nieuwe spanningen. Roy Bennett, een prominent lid van de voormalige oppositiepartij MDC... is opnieuw gevangen gezet op verdenking van terrorisme. Hij werd in februari opgepakt op de dag dat de nieuwe regering van Nationale Eenheid werd geïnstalleerd. Bennett, een blanke boer, zou onderminister van Landbouw worden... maar dat ging door zijn arrestatie niet door. Een maand later werd hij vrijgelaten, maar nu zit hij dus opnieuw vast. De MDC spreekt van een politiek proces om te voorkomen dat Bennett alsnog in de regering komt. Argentinië heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika. De ploeg van Maradona versloeg Uruguay met 1-0. Zwitserland plaatste zich gisteravond via een gelijkspel op Israël.